7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Duitsland is massaal de overwinning op Argentinië gevierd. In Berlijn vierden honderdduizenden mensen feest bij de Brandenburger Tor... en reden automobilisten toeterend door de straten. Op de Koervuurstendam stond het verkeer muurvast. Ook in andere Duitse steden was het feest, nadat Duitsland gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen voetbal was geworden. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Götze maakte het winnende doelpunt. Morgen wordt de kerstverse wereldkampioen bij de Brandenburger Tor gehuldigd. Zo'n 17.000 Palestijnen zijn volgens de Verenigde Naties het noorden van de Gazastrook ontvlucht. Ze krijgen van de vluchtelingenorganisatie onderdak in VN-scholen die als schuilplaats zijn ingericht. Israël strooide gisteren boven het noorden van de Gazastrook flyers uit... waarin werd gewaarschuwd dat het gebied opnieuw wordt gebombardeerd. In Parijs zijn pro-Palestijnse demonstranten slaags geraakt met de politie. Demonstranten probeerden twee synagogen binnen te komen... maar dat wist de politie met onder meer traaggas te verhinderen. Voor de demonstratie in Parijs waren een paar duizend mensen op de been. Frankrijk telt zowel de grootste moslim als de grootste Joodse gemeenschap van West-Europa. Als Nederland de Arubaanse gouverneur geen toestemming geeft de begroting te ondertekenen, zal Aruba binnenkort geen betalingen meer kunnen doen. De Arubaanse premier Mike Eeman waarschuwt daardoor de salarissen en uitkeringen in gevaar komen. Vanwege de kwestie is Eeman sinds vrijdag in hongerstaking. Nederland is bezorgd over de overheidsfinanciën van Aruba... en daarom mag de gouverneur de begroting niet goedkeuren. Het weer, nevel en de mist. Die, lossen op in de loop van de ochtend.